van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1. Daar staat tussen brug en Knoop het Hoevenlaken 4 kilometer. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet 3 kilometer voor de Benelux-tunnel. De tunnelbuis is daar afgesloten. Er staat een te hoge vrachtwagentunnel.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 Ze zijn allemaal geëvacueerd. Een paar mensen hebben ademhalingsproblemen. Het vuur is vermoedelijk ontstaan op de tweede etage. Het gebouw telt 195 woningen. Een woonvoorziening voor dementerenden en verschillende voorzieningen voor dagopvang. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. De Nederlandse tandartsen spreken tegen dat de prijs van de behandeling de afgelopen tijd is gestegen door marktwerking. De Nederlandse Zorgautoriteit zegt dat de tarieven in het eerste kwartaal met een kleine 10% omhoog zijn gegaan. Minister Schippers ging er juist vanuit dat door het experiment met de vrije tarieven de prijs zou dalen. Volgens de beroepsorganisatie van tandartsen NMT werd een jaar geleden nog elk onderdeel van de behandeling apart vergoed. Nu wordt een vast bedrag voor een behandeling betaald. Daardoor zijn de tarieven niet één op één te vergelijken. De Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie wil per direct een einde aan de vrije tarieven van de tandartsen. Nederland zal het ACTA-verdrag niet ondertekenen. Dat verdrag dat wereldwijd piraterij en namaak op internet moet aanpakken ligt al langer onder vuur. Tegenstanders zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting gevaar loopt. Minister Verhagen van Economische Zaken en staatssecretaris Steven van Justitie zeggen dat ze nu tegemoet komen aan de wens van de Tweede Kamer om het verdrag niet te ondertekenen. De Kamer is bang dat ACTA de belangen van de gebruikers van internet bedreigt, omdat zij zonder tussenkomst van een rechter afgesloten kunnen worden. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Aranska Rus haar eerste partij in het dames enkelspel gewonnen. Ze versloeg de Japanse Doi in twee sets 7-5, 6-3. Venus Williams werd uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van Elena Vesnina uit Rusland met 6-1 en 6-3. Vesnina is de nummer 79 van de wereld. Het weer geleidelijk droog, maar vooral in het oosten nog een enkele bui. Morgen afwisselend wolkenvelden en zon. Het wordt iets warmer dan vandaag, morgen zo'n 20 graden. Dit was het.